Jobboots met het NOS Journaal. Prins Carlos en prinses Annemarie zijn de ouders geworden van een meisje. Ze heet Louisa Irene Constans Anna Maria de Bourbon de Parme. Prinses Louise werd gistermiddag geboren in het Bronovo ziekenhuis in Den Haag. De bevalling verliep volgens de Rijksvoorlichtingsdienst voorspoedig. Moeder en dochter maken het goed. Het is het eerste kind van prinses Annemarie, die NOS-journalist is, en prins Carlos, de oudste zoon van prinses Irene. In november 2010 trouwden ze. Kunstijsbaan Flevo on Ice in Biddinghuizen dreigt te verdwijnen. De rechtbank in Zwolle heeft uitstel van betaling verleend aan de ijsbaan die 4,5 jaar geleden in gebruik is genomen. De baan is 5 kilometer lang en loopt dwars door de Flevoland. Volgens de eigenaar was de exploitatie een probleem. Er kwamen te weinig bezoekers, ook de hoge energiekosten speelden een rol. De bewindvoerder onderzoekt nu de mogelijkheden van een doorstart voor Flevo on Ice. Een man in Naaldwijk heeft tijdens een controle van de Belastingdienst ter plekke een schuld van 10.000 euro's voldaan. De Belastingdienst hield een actie waarbij aan de hand van kentekens wordt gekeken of mensen nog schulden open hebben staan. Toen de man werd aangehouden bij een winkelcentrum bleek dat zijn bedrijf de fiscus nog ruim 84.000 euro schuldig was. De man wilde snel van zijn schuld af en had blijkbaar genoeg op zijn rekening staan, want hij maakte het bedrag ter plekke over via internetbankieren. Door de financiële malaise bij woningcorporatie Vestia zijn staan zeker 100 bouwprojecten in de Randstad op de tocht. De renovatie, sloop en nieuwbouw van tienduizenden huurhuizen wordt gestopt. Ook is het onzeker of de bouw van scholen, sporthallen, gezondheidscentra en opvanghuizen voor jongeren en verslaafden doorgaat. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Vestia zou voor honderden miljoenen euro's investeren in bouwprojecten, maar de noodleidende corporatie heeft hier voorlopig geen geld voor. Het weer, vanavond nog buien, vannacht overwegend droog. Morgen bewolkt met af en toe wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 15 graden aan zee tot 20 in het zuidoosten. Dit was de... Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. E de files van de avondspit zijn nu snel aan het oplossen. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat nog file bij Muiden 4 kilometer. De andere kant op tussen Naarden en Muiden 7 kilometer. Dan de A9 van Diemen naar Amstelveen bij Oudekerk aan de Amstel 5. A9 Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Velzen 4. En de A9 Amstelveen richting Diemen tussen knooppunt Holendrecht en knooppunt Diemen 6 kilometer. Op de A10 Zuid staat nog file richting Den Haag bij de afrit Rai 5 na een ongeluk. Maar de weg is daar wel weer vrij. Op de A10 West nog 5 kilometer bij de Koentunnel. De andere kant op tussen Geuzenveld en de Rai 6. A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Woerden en Reewijk 5. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht.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 Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do one two. Fuck. Fuck 'em like you do one two. Come, you gated, get discovered. I'm a two one deuce. Cock a in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run, you could get shot, homie, if you want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, baby, you know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too, I'm the one today. I'm the new ship from Young Rapunzel. Who are you, bitch, you lunch? I'm a Reuben, you cunt. I'm a Reuben. You bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like a boo, won't you? Cock the gun too. Where you do eat doom, hun? I'm fucking with your cutie cue. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch, keep hating. I'm a new one too, huh?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 When you're insecure about yourself, it's a fact. You can point a finger, but there's three pointing back. I can see her crying out, yeah. yeah. Is there anybody out there? She's really counting all your love, still struggling up. took a look at him Grew up mad and antisocial Hated outdoors, always in playing Madden Adam was lonely, drugs were the only way out of his own life Now he's slowly losing his fire Close to retire, with one last hope he puts his arms up higher I can see him crying out, yeah Is there anybody out there?